Michel Koenen met het NOS-journaal. Het heeft van ebola, dat meldt het RIVM. De man wordt onderzocht. Waarschijnlijk is maandag duidelijk of hij echt besmet is. De man was in een land in West-Afrika geweest waar ebola voorkomt. Gisteren meldde hij zich bij de spoedeisende hulp in het ziekenhuis van Roosendaal. Volgens het protocol is hij daarna overgebracht naar een isolatiekamer in het Erasmus MC. In Amsterdam is gisteravond een man neergeschoten, vermoedelijk na een ruzie. De man is met verwondingen aan zijn nek naar het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is stabiel. Volgens de politie is hij aanspreekbaar. Ze onderzoeken nu het incident. Burgemeester Van Aartsen van Den Haag heeft bewoners van de Schilderswijk bedankt voor de hulp van de afgelopen dagen. Vrijwilligers waren in gele hesjes de straat opgegaan om de politie te helpen bij het voorkomen van ongeregeldheden. In de wijk braken deze week rellen uit na de dood van de Arubaan Mitch Henriquez. Die overleed na een hardhandige arrestatie door de politie. Chili heeft in eigen land de Copa America gewonnen, het voetbalkampioenschap van Zuid-Amerika. Na twee verlengingen was er nog niet gescoord. Uiteindelijk nam Chili de penalties beter. Alexis Sanchez van Arsenal schoot de winnende penalty binnen. Het is de eerste keer dat Chili de Copa America wint. En de teleurstellende kwalificatie van Max Verstappen voor de Grand Prix van Groot-Brittannië had te maken met technische problemen. Dat zegt de Formule 1-coureur op zijn website. Verstappen werd dertiende, terwijl hij tijdens de vrije trainingen nog vooraan meedeed. Om twee uur vanmiddag is de grote prijs op Silverstone. Het weer blijft overwegend droog en het koelt af naar een graad of 18. Overdag eerst wat zon, in de middag wordt het broeierig en trekken er onweersbuien over het land. Daarbij is kans op hagel en zware windstoten. Het wordt 25 tot 31 graden. Na de buien koelt het flink af. Dit was een test.